Levi van Eck met het NOS-journaal. In Vlissingen heeft de politie afgelopen avond een man neergeschoten op straat. Volgens getuigen kwam de man met een mes achter een agent aan en is hij in zijn been geschoten. Agenten hebben vervolgens eerste hulp verleend. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. Een filmpje van het incident gaat rond op social media. De politie meldt dat de beelden worden meegenomen in het onderzoek. Het mixen van verschillende vaccins biedt een goede bescherming tegen het coronavirus. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Een combinatie van Pfizer en AstraZeneca blijkt even goed te werken als twee doses van hetzelfde vaccin. De uitkomst van het onderzoek is vooral interessant voor mensen die als eerste een prik met het middel van AstraZeneca kregen en nu graag een ander willen. In Nederland wordt het AstraZeneca-vaccin nu alleen ingezet voor mensen boven de 60... vanwege een zeer zeldzame bijwerking die vooral voorkomt bij mensen onder de 60. De regering van Ethiopië heeft een staakt het vuren afgekondigd in Tigray... de regio in het noorden waar de afgelopen acht maanden zwaar is gevochten. Het bestand moet ertoe leiden dat boeren hun land kunnen bewerken... en hulporganisaties toegang krijgen tot het gebied. Het staakt het vuren volgt op berichten dat de rebellen de hoofdstad in de regio Tigray hebben veroverd... en het interimbestuur hebben verdreven. Zwitserland heeft wereldkampioen Frankrijk uitgeschakeld op het EK voetbal. In de officiële speeltijd werd het 3-3 en in de verlenging werd niet gescoord... dus moest de wedstrijd beslist worden met strafschoppen. Het bleef tot het laatste moment spannend. Mbappé was de enige speler die zijn penalty niet raakschoot... en dus is Zwitserland door naar de kwartfinale. Eerder vanavond wist Spanje te winnen van Kroatië. Het weer. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog... en met een graad of 16 blijft het vrij warm. De komende dag af en toe zon, maar ook kans op een regen- en onweersbui.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 toda la verdad. Dus heb lief zoveel je kan. En geef wat je hebt om weg te geven. Want daar word je rijker van. Todo lo que das Geloof in wat je wilt bereiken. Si lo puede pasar. bereik je nooit de top?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 je le sais bien, je le sais. Hmm. Appelle-moi Cataléa, mais à hmm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouquet est dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es capable, en vrai me parle pas.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 Chéri hmm. Chérie coco, fais-moi hum mm Je veux le bifton, pas de bouton Chérie coco, veux ma photo Mm, mm, pas de beau. Appelle-moi Catalina, mais ah, mm, T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Appelle-moi Catalina, mais ah, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.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 And I'm giving up my love to this world, only to be told I can see, I can breathe. No, my will will be, and nothing's gonna change the way we live. Cause we can always take but never give.